Mariette Krol met het NOS Journaal. De oversterfte in Nederland was het afgelopen jaar nog iets hoger dan in 2020. De oversterfte, waarbij er meer mensen overlijden dan verwacht... kwam vorig jaar uit op 16.000 mensen. Het jaar ervoor waren het er 15.000, meldt het CBS. Reden is de corona-epidemie. Oversterfte komt vaker voor... maar meestal gaat het dan om enkele duizenden doden meer... bijvoorbeeld door een griepepidemie... In de coronajaren 2020 en 2021 lag de oversterfte een stuk hoger. Vorig jaar overleden vooral meer mensen in de groep 65 tot 80-jarigen. En ook overleden er meer mannen dan verwacht. De belofte uit het coalitieakkoord om de btw op groente en fruit te verlagen... kan mogelijk niet worden waargemaakt... omdat de systemen van de Belastingdienst niet voor 2026 kunnen worden gemoderniseerd... Dat hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst gezegd in de Tweede Kamer. De btw-belasting draait op systemen met de grootste technische achterstand. Wijzigingen in de regels betekent daardoor volgens de ambtenaren dubbel werk. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt dat het coronatoegangsbewijs wel degelijk een dempend effect heeft op de verspreiding van het coronavirus. Uit recent onderzoek blijkt dat het invoeren van 2G of 3G bij lange na niet genoeg is om de epidemie te laten afnemen. Maar volgens Kuipers kan het een dempend effect van 15% hebben op het aantal besmettingen... en kan dat net het verschil maken. En de NVWA heeft opnieuw dieren weggehaald bij een zorgboerderij in Groot Schermer in Noord-Holland. Omdat ze werden verwaarloosd. Het gaat om paarden, alpaca's en hangbuikzwijnen. Hun leefomstandigheden waren slecht en ze kregen te weinig voedsel, zegt de NVWA. Tegen de eigenaren van de zorgboerderij is procesverbaal opgemaakt.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 I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same for you. Though you can't hear me when I get through. Oh, and feel you near me. Driving in my car, driving home for Christmas.